Zit van der Linde met het NOS-journaal. Een Duitse man is officieel aangewezen als verdachte in de verdwijningszaak van Madeleine McCann in Portugal in 2007. Over de identiteit van de man is niets bekendgemaakt. Duitse media schrijven dat het om zedendelinquent Christian Broekner gaat. Die werd twee jaar geleden ook in verband gebracht met de zaak, maar is daarvoor nooit aangeklaagd. Volgende maand is het 15 jaar geleden dat het Britse meisje verdween. En dat is in Portugal ook de verjaringstermijn voor moord. Nederlandse financiële instellingen hebben bijna 633 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren. Minister Hoekstra schrijft aan de Tweede Kamer dat er ook voor ruim 274 miljoen aan transacties is tegengehouden. Landen om ons heen hebben al miljarden aan Russische tegoeden bevroren. Hoekstra heeft het over een beeld in de media waaruit zou blijken dat er veel geld is weggelekt doordat Nederland te laat heeft gehandeld. Volgens onderzoek van het ministerie is daar niet op grote schaal sprake van. Zo'n 12.000 Oekraïense vluchtelingen hebben inmiddels een Nederlandse bankrekening geopend. De banken hebben het voor hen makkelijker gemaakt om een rekening te openen. Vluchtelingen die geen geldig identiteitsbewijs hebben... kunnen bij de gemeente een tijdelijke prepaid betaalpas krijgen. Het Disney Resort in Florida dreigt een speciale belastingstatus te verliezen. Het Amerikaanse bedrijf betaalt nu nauwelijks belasting... en heeft een grote mate van eigen zeggenschap over het 11.000 hectare terrein. Het parlement van Florida wil dat Disney meer belasting gaat betalen. Op de achtergrond speelt mee dat Disney zich heeft uitgesproken... tegen de Don't Say Gay-wet in Florida. Die verbiedt het om met kinderen over gender te spreken... Disney's stellingname is tegen het zere been van de republikeinse meerderheid in Florida.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 Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Sigue Que a mí me gusta todo lo que exhibes Yo puedo tocar los temas que miren como te recorre cuerpo entero Bebé, solo sigue Tú eres sola para Yo quiero darte que tu pelirrojo flexibles. Yo puedo tocar los temas que miren con is ZFM. ZFM. My papa told me to stay out of trouble. When you found your man, make sure he's for real. I've learned that nothing really lasts forever. I sleep with a scar they won't heal.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 give me some time to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need Wait until the reaper takes my life Never gonna get me out alive I will live a thousand million lives My patience is waning Is this entertaining?